7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen is uit de hand gelopen. Door de wind ontstond vliegvuur, een enorme vonkenregen... die neerkwam op de huizen en straten in Scheveningen. Daardoor ontstonden branden op daken en van huizen en in de duinen. Ook kiosken en geparkeerde auto's liepen brandschade op. De politie ontruimde de boulevard. Tegen toeschouwers die weigerden te vertrekken... voerde de politie charges uit... Burgemeester Krikke van Den Haag spreekt van een verschrikkelijk nare situatie... en wil overleg over de toekomst van de vreugdevuren. In de nieuwjaarsnacht zijn twee mensen om het leven gekomen, allebei in Twente. In Enschede kwam een man om het leven bij een vuurwerkexplosie. In Losser viel een dode bij een misdrijf. Daarvoor is een vrouw opgepakt. In Leiden zijn vannacht vier mensen gewond geraakt door een vuurwerkexplosie... onder wie naar verluid twee kinderen. In de Britse stad Manchester heeft een man drie mensen neergestoken. Een van de slachtoffers is een agent. De Britse politie heeft een verdachte aangehouden. Het gebeurde op station Victoria naast de Manchester Arena in het centrum van de stad. De politie onderzoekt of de dader een terroristisch motief had. Geen van de gewonden is in levensgevaar. Een automobilist is in Tokio ingereden op een groep mensen... die bezig waren nieuwjaar te vieren. Volgens de eerste berichten raakten acht mensen gewond. Het lijkt te gaan om een doelbewuste actie. De dader, een twintiger, is opgepakt. Hij zou met zijn daad hebben willen protesteren tegen de doodstraf in Japan. Op de A2 bij Zaltbommel zijn gisteravond twee agenten gewond geraakt... toen een auto inreed op een politieauto. De bestuurder van de auto, een vrouw, had volgens de politie een rood kruis genegeerd. Ze is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Volgens Omroep Gelderland waren de agenten op de A2 bezig een automobilist met pech te helpen.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 Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. So all I want for Christmas is my two front teeth. Two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth.